Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de Britse media weten ze het al. Premier Johnson stapt vandaag op. You will not believe what has been happening so far this morning in Downing Street. Medewerkers van 10 Downing Street, waar de regering zit... zouden net te horen hebben gekregen dat de tijd van Johnson erop zit. Onze correspondent vertelt je hoe vandaag eruit kan gaan zien. Eerst komt er het klassieke plaatje dat het katheder uit Downing Street... door een aantal bobby's naar buiten wordt gezet. En dan weet je dit is het moment dat de premier gaat aftreden. Hij zal dat dan bekendmaken. We hebben geen idee wanneer dat gaat gebeuren. Maar als hij dat doet, dan zal hij daarna spoorslags met de Bentley naar Buckingham Palace gaan... om het ontslag in te dienen bij de Queen. Gisteren en vandaag stapten 50 ministers, staatssecretarissen en andere regeringsleden op... omdat ze Johnson niet meer vertrouwen. De laatste rail rond de premier gaat over een benoeming. Johnson gaf een partijlid een belangrijke functie... terwijl hij wist dat die man werd beschuldigd van seksueel wangedrag. Er is weer wat meer keuze op de huizenmarkt. Eind juni stonden zo'n 25.000 woningen te koop bij NVM-makelaars. Ruim 7.000 meer dan een jaar eerder blijkt uit cijfers van die makelaarsvereniging. Betekent niet dat er minder betaald wordt voor huizen. Er wordt geregeld een halve ton bovenop gedaan om een droomhuis te kunnen krijgen. Maar de prijzen stijgen minder hard dan vorig jaar. En in Maastricht trapt André Rieu vanavond zijn concertreeks af op het Vrijthof. Superfans Ruud en Ineke uit Den Haag zijn er klaar voor. Ze hebben voor de komende weken een hotelkamer geboekt met een raam dat uitkijkt op het Vrijthof, vertellen ze aan Hart van Nederland. Het is 2,5 eh, uur rijden op en neer, dus eh, ja, je kan wel elke dag 2,5 uur op en neer rijden, maar het eh, kost net zoveel aan benzine als een hotelkamer. Hier zien we ook alles, want de soundcheck is overdag, het opbouwen van het hele plein, van het decor en... Dus daar is heel veel te zien hier. Na drie weken een hotel huren aan het Vrijthof, dat kost toch een vermogen? Ja, dat kost een vermogen. Ja, meer dan 5000 euro. Ze blijven 20 nachten in het hotel. Het weer het wordt zo overal droog. Vanmiddag breekt soms de zon door. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen een tikkeltje warmer.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 Then he beat me Bang behind the bushes and the bushes because I did go Yum, yum, give me some yeah. uh -huh. yourself. You keep me, yum, yum, too hunky Look like shit, some low-life junkie Well, I learned my lesson I'll never start messing around With a girl who starts undressing When you're known for a minute Cause you never know what's in it Cause she's wicked, you must go But you sure won't win no prize.